Hij heeft in de afgelopen 19 jaar honderden vrouwen lastiggevallen, aangerand of verkracht. Om de rechtszaak niet te lang laten duren stond hij terecht voor negen zaken. Volgens onderzoekers leidt de Duitser aan een ziekelijk hoge geslachtsdrift, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook in België en Nederland heeft de man vrouwen gevallen. Het is nog onduidelijk of hij voor die zaken nog terecht moet staan. Gerda Verburg wil geen fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Ze was gevraagd door Maxime Verhagen, maar heeft dit weekend besloten zich niet kandidaat te stellen. Verburg is nu nog demissionair minister van Landbouw. Ze was graag doorgegaan als minister, maar daarvoor is ze niet gevraagd. De nieuwe fractievoorzitter van het CDA wordt morgen gekozen. In Tilburg is een vrouw ernstig gewond geraakt toen ze werd aangevallen door twee rotweilers. De vrouw van 59 is met bijtwonden over haar hele lichaam naar het ziekenhuis gebracht waar ze is geopereerd. De twee honden zijn in beslag genomen. De rechter bepaalt wat er met ze gebeurt. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar twee Amerikanen en een Brit uit Griek-Cyprus. De economen Diamond, Mortensen en Pissarides krijgen de prijs voor hun onderzoek naar het functioneren van de arbeidsmarkt. Zo onderzochten ze hoe het kan dat veel mensen werkloos blijven terwijl er veel vacatures zijn. De economen mogen omgerekend ruim een miljoen euro verdelen. De oud-profvoetballers Yassine Abdaloui en Jeffrey Promayon hebben twee maanden voorwaardelijk gekregen. Volgens de rechtbank van Breda heeft Promayon in 2003 samen met Abdaloui 30.000 dollar witgewassen bij een postkantoor. De twee speelden in de jaren 90.